Zes uur. Freddy van met het NOM. Drie Duitse deelstaten willen meer gaan samenwerken met de Nederlandse en de Belgische politie. Tegen het groeiende aantal woninginbraken. Die worden gepleegd door bendes die gebruik maken van de open grenzen om snel te verdwijnen. De deelstaten Noord-Rijn-Westfalen, neder en Rijnland-Palts, die aan Nederland en België grenzen, hebben daar veel mee te maken. Alleen al in Noord-Rijn-Westfalen steeg het aantal inbraken vorig jaar met meer dan 18 procent. De aardbevingen die het midden van Italië de afgelopen tijd hebben getroffen... kunnen een desastreus domino-effect hebben... met zware trillingen die elkaar uitlokken. Een Italiaanse seismoloog ziet een duidelijk verband... tussen de aardbeving in augustus en de bevingen die daarna kwamen... zoals die van afgelopen week en van dit weekeinde. Door de structuur van de aardkorst in het gebied en de zware schokken... wordt het gebied volgens de deskundigen steeds labieler. Vermaak met dieren is uit de tijd en daarom moeten alle dierentuinen verdwijnen. Dat schrijft de Partij voor de Dieren in haar verkiezingsprogramma. De dierentuinen moeten worden omgevormd tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijk leefgebied kunnen handhaven. Verder wil de partij de kinderbijslag koppelen aan het inkomen van de ouders, statiegeld invoeren op blikjes en kleine flesjes en een hogere btw op ongezond voedsel. Feyenoord heeft in de Kuip weer punten verspeeld. Tegen Herenveen werd het 2-2. Vorige week speelde Feyenoord ook gelijk tegen Ajax. Ook FC Utrecht speelde gelijk. Het werd thuis tegen e NEC 1-1. En PEC Zwolle won, dat was eerder vanmiddag, met 3-1 van Go Ahead Eagles. Het weer. In het zuiden de meeste zon, in het noorden kans op een bui.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 Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is het druk tussen Stroe en Eembrug. In totaal 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. 40 minuten vertraging nog altijd op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen. En op de N305 is het daardoor ook extra druk.